Ze worden verdacht van vrijheidsberoving en bedreiging twee mannen van 33 en 25 jaar zijn vandaag voorgeleid. Ze blijven 14 dagen vastzitten. De agenten zouden vorig jaar een dakloze man vanuit Blijswijk in een politiebus hebben meegenomen naar een afgelegen plek. Daar zouden ze met een dienstwapen hebben bedreigd. Het voorval werd bekend toen een van de twee agenten het bij zijn leidinggevende meldde. Het demissionaire kabinet heeft een akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. Eerder waren al afspraken gemaakt over maatregelen om zo'n 2,5 miljard euro aan tegenvallers op te vangen. Nu is in het kabinet ook overeenstemming over 3,2 miljard euro aan bezuinigingen. Volgens minister De Jager zegt dat met name gesneden wordt in de overheid zelf. Zo komen er minder of goedkopere ambtenaren. De Achterhoek heeft opnieuw te kampen met wateroverlast door de regen. Zo stroomt er veel regenwater naar het lager gelegen Lichtenvoorde. In Groenlo is een camping ontruimd omdat er een beek is overstroomd. Tussen de 150 en 200 mensen moesten de camping verlaten. In Doetinchem zijn onder meer gymzalen ondergelopen. De Eerste Kamer waarschuwt informateur Opstelten dat er een kabinet dreigt te komen dat niet kan rekenen op goede samenwerking met de hele Staten-Generaal. Dus ook met de Eerste Kamer. Alle fracties, behalve CDA en VVD, schrijven dat in een brief aan de informateur. De beoogde coalitie van VVD, CDA en PVV heeft een meerderheid in de Tweede Kamer, maar niet in de Eerste Kamer. De Senaat kan daardoor wetsvoorstellen verwerpen, zoals begrotingsvoorstellen. De Eerste Kamer wil snel een gesprek met opstelten. De actie 555 voor Pakistan heeft tot nu toe 17,3 miljoen euro opgeleverd, zeggen de samenwerkende hulporganisaties. Gisteravond laat stond de teller op ruim 16 miljoen. Na de actiedag waarop veel televisie- en radiozenders aandacht besteden aan de slachtoffers van de overstromingen in Pakistan. Het weer. Vanuit het noordwesten opklaringen, alleen in Limburg vanmiddag nog een flinke regen- en onweersbui. Morgen buien en een graad of 19.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 Zandvoort.